Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het gebied rond een ziekenhuis in de Gazastrook wordt gebombardeerd. Dat zegt de nieuwszender Al Jazeera. Een verslaggever in de buurt zegt dat de bombardementen heel zwaar zijn... maar dat het ziekenhuis zelf niet geraakt is. Vanochtend kreeg dat ziekenhuis in Gaza de opdracht te ontruimen. Maar de directeur van dat ziekenhuis wil er niet aan meewerken. Want dat betekent de dood van veel patiënten, zegt hij. De wedstrijd PSV-Ajax is een tijdje stilgelegd geweest... omdat iemand onwel werd op de tribune. Het gebeurde na een half uurtje spelen. We, krijgen ook signalen door dat er, dat, dat er gereanimeerd wordt. Dokter van Ajax en PSV renden daar uh, naartoe. Defibrillator konden we ook duidelijk zien. En eh, heel veel medische mensen ook eh, daar op die tribune staan rondom. Ja, andere supporters op de tribune zagen het gebeuren... en maakten geluiden en gebaren richting de scheidsrechter... die de boel daarna stillegde. Inmiddels spelen de clubs weer. Bezoekers van de laatste avond van Fright Nights in Walibi... moeten volgens dat pretpark pas na de storm die kant opkomen. Er komen zo flinke buien aan en het KNMI geeft code geel af... voor zware windstoten. Walibi zegt dat ze misschien attracties dicht moeten gooien... als het echt heftig wordt. En mensen die besluiten niet te gaan, die krijgen hun geld terug. Dan nog ander Halloween nieuws, want in een wasstraat in Emmeloord in Flevoland kun je dit weekend helemaal de pleuren schrikken. Het kan zomaar zijn dat je daar een kettingzaag tegen je vooruit krijgt of een clown tussen je ruitenwissers hebt zitten. Oftewel een horrorwasstraat. Zijn Zijn een beetje gespannen? Zeker. Nee. Nee, helemaal niet. Niet voor de horrorclowns. Nee. licht aan en pas bij groen doorrijden. <laughs> Veilige rit. Waarom was ik bang? Nou, opeens komt zo'n dik op het raam. Schrik me dood. Hallo. En een van de bezoekers zegt in de comments op Facebook... dat zijn dochter al de hele dag bang is... en vanavond waarschijnlijk niet kan slapen. Dan nog het weer. Alleen in het noorden nu droog.